De vroegtijdige waarschuwing. Want door de oorlog in Oekraïne komen we anders in de winter zonder gas te zitten. En dus doet minister Jette een dringende oproep aan mensen en bedrijven. Omdat elke kuub gas telt. Ook in de zomer kun je veel energie besparen. Denk bijvoorbeeld aan het advies aan bedrijven om de klimaatinstallatie extra goed in te stellen en de airco minder snel aan te zetten. En voor mensen thuis blijven adviezen als korte douchen uiteraard gelden. Door de centrales harder te zetten wordt er minder aardgas gebruikt. Je kan bijvoorbeeld je kan voorlopig je kan voorlopig nog geen blikjes inleveren voor statiegeld. Dat zou eerst 1 januari worden. Maar de bouw van de inleverautomaat heeft vertraging opgelopen, zeggen de makers. Het statiegeldsysteem is een zeer ingewikkeld systeem. Het gaat om heel veel, heel veel verschillende blikjes. Dat maakt dat wij hebben gezegd... we moeten dit uiteindelijk per 1 april doen. Zodat we echt kunnen zorgen dat het een goed systeem is... wat en goed is voor de consument en goed is uiteindelijk voor het milieu. Vanaf 1 april 2023 moet je blikjes kunnen inleveren... bij supermarkten, op stations en bij benzinestations. In Lelystad heeft de politie gistermiddag een hardcore feest beëindigd in een bos. Er waren zo'n 150 mensen aan het feesten... en er stond een complete muziekinstallatie, zeggen wijkagenten. Maar het is een natuurgebied, dus dat was niet oké. Niet iedereen vertrok meteen. Toen agenten later terugkwamen stonden er nog 50 mensen. En het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Op die dag is er op allerlei manieren aandacht voor vluchtelingen. Zoals in Utrecht, waar scholieren in gesprek gingen met leeftijdsgenoten die naar ons land zijn gevlucht. Het is interessant om te zien hoe anderen leven en hoe ze gevlucht zijn en uh, naar Nederland zijn gekomen. Ik heb het zelf niet meegemaakt, want ik woon al 16 jaar in Nederland. Maar voor mij lijkt het gewoon heel zwaar om dan nieuwe dingen te leren, nieuwe dingen te zien. Ik kan wel meeleven, hoor, moet ik eerlijk bij vertellen. Ik snap de verhalen wel een beetje. Ik heb ook zelf veel meegemaakt, maar we hebben eh, veel, meer, veel meer meegemaakt dan ik. Want ze hebben oorlog meegemaakt. Ik heb toch echt respect voor deze mensen. En dan nog het weer. Morgen overal veel zon en een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust op de wegen in onze regio. Niet zo heel veel vertraging. 10 minuutjes op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Ook 10 minuutjes op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij knooppunt Zaandam 3 kilometer file. En 10 minuutjes op de A10 A10 Noord bij afrit Volendam. En daar kom je in 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen?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 Be somebody whose road's gonna go an extra mile. Somebody someday that's gonna make some girl's daddy wanna walk her down the aisle. Je luistert weer naar de National Radio Show. We zijn er weer twee uur lang country, folk, Americana en bluegrass muziek. Mijn naam is Astrid van der Kaai en ik heb weer een hele playlist vol voor je... met onder andere natuurlijk nummers van het Spotlight album... de Nashville Spiegelplaat, de maandartiest, de digitale brievenbus... kortom van alles en nog wat. We openen de show met Adam Sanders en I Wanna Be Somebody. En nu gloednieuwe bluegrass van Christy Cox. Dit is Good Morning Moon. appreciate you hanging out with me. Eh, e-mail. Via nashvilleradio.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Travis Pickering uit Canada. Hij is al lang geen onbekende meer in de Canadese county scene. En dan op dit moment genomineerd voor vijf awards daar. En een nieuwe single luidt En die ga je dus nu horen. Dit is Falling. I feel like I'm falling. Like I'm falling for you. And I feel I'm falling Right back where I wanted to Well, it might just be the sunshine and the beer But oh, this could be my day I lose Travis Pickering uit Canada in onze digitale brievenbus. En dat komt natuurlijk nog vaker voorbij in deze show. Maar nu gaan we eerst naar de bloemenwinkels. Dit zijn Ernest en Morgan Wallen en Flower Shops. It's a beautiful day. She's been crying all night. All there's tears in her blue. Bloodshot in my she's had all she can take Mister, I'll take your own took the dogs out, it's all gone to hell. She's gone to her mom. And I took up drinking since she took the time. Dit is het Nashville Shownieuws van week 25. Op zondag 3 juli speelt Hilde Vos samen met haar band in paviljoen Bloemert in Midlaren. Wil je daar ook bij zijn? Neem dan een kijkje op paviljoenbloemert.nl ook Jara Beek zit niet stil en zij heeft al een aantal optredens achter de rug deze maand. Maar op 25 juni kun je haar zien en horen op de Western Experience in Rosmalen. Voor meer info ga je naar de website van de De heren van Home Free hebben zich gewaagd aan een eh, Randy Travis klassieker. Ze hebben Forever and Ever Amen opgenomen. Deze single is nu uit en kan je gaan beluisteren. Texas Country countryzanger Aaron Watson komt 17 juni met een nieuw album Unwanted Man uit. Op dit album 11 nummers, waaraan Aaron er zelf heeft meegeschreven en geproduceerd. Liefhebbers van de serie Yellowstone moeten nog even wachten... maar seizoen 5 van deze hitserie komt er echt aan. Dit was het Nashville Show News van week 25. Tot volgende week. alweer. I'd pour me a drink, but I'd only be sorry. Cause drinking doubles alone don't make it a party. Another sleepless night, and it's the same old story. Het is niet gezellig, dat moet ik toegeven. Maar je hebt in ieder geval wel de ruimte. Dat was Barbara Mandrell en Sleeping Single in het dubbelbed uit 1978. Chris Stapleton is nog steeds onze maandartiest. En ik heb daar nu muziek eh, voor je van klaarstaan. Op 1 december 2017 kwam het derde album van hem uit. From a Room Volume 2. Het album leverde Chris een Grammy-nominatie op. En je gaat nu luisteren naar Trying to Untangle My Mind. Well, I've drank a lot of whiskey in my time. Trying to Untangle My Mind. En nu volkmuziek van de Sweet Water Warblers. Dit is Wishing Well. al sinds 2014 bij elkaar zijn. En spreek hun naam maar eens drie keer achter elkaar uit. De Sweetwater Warblers met A Wishing Well, oftewel de wensput. Nu naar 1996, Double Trouble. En dan krijg je zeker met deze twee, Travis Tritt en Marty Stewart. Well, I got a buddy at the factory. I know him he knows me. We were talking on the line today. he had to see. I told him all about you. He said, man, that's strange, she's my girl too. Well, hello, baby, it's me again. Your country daddy, your sweet boyfriend. Guess what I heard out on the street? Yeah, got double trouble coming down. You got double trouble, can't you see? You can't be in love with him and clear around with me. You got one man in the country and one man in the town. You got double trouble coming down. Oh, yeah. I can't believe she'd be so cruel Yeah, she made us both look like fools <laughs> That ain't hard She played her game until she found She had double trouble coming down She had double trouble, you and me Got lots of loving left to do There's more fish in the sea She had one man in the country And one town. She had double trouble coming down. She had double trouble, can't see. She couldn't be in love with you and play around with me. She had one man in the country and one man in the town. She had double trouble coming down.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 Dit is Heaven or Hell. my your my tussen Steve Earle en Alison Morrow en Heaven or Hell. We gaan weer naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Engeland. Want Louise Parker bracht op 3 juni haar nieuwste single uit. En die hoor je nu, dit is Tequila Sunset. I want you all to myself, is that selfish? Ain't seeing nobody else, I'm not faking. here got tunnel vision. Give me permissions, come over there. Run my fingers through your hair. The temperature's high and I'm melting. And a clear blue sky's got me dreaming. About the touch of your skin, it leaves me blessed and I'm restless. Give you control. Anyway, your hands want to go. I just in your t-shirt. Your love is mountain high, and I'm feeling it. Spend all my time in your clothes and nothing at all. I'm feeling comfortable, staying in all day when we're going all the way. remembrance keyless lines we had way back when. I wish summer would never end. I'm not asking for forever. Let's just start with your number. <laughs> I'm not asking for forever, just to make some memories with ya. Let's flip it around, get upside. gaan naar ons Spotlight-album... en daarvoor ben ik heel diep in ons Nashville-archief gedoken. We gaan naar 1967 voor het negende album van Loretta Lynn... en dat heet Don't Come Home A Drinking With Loving On Your Mind. Het album werd geproduceerd door Owen Bradley... die een van de personen is die verantwoordelijk is voor de Nashville Sound... in de jaren 50 en 60. Je hoort als eerste het nummer Don't Come Home A Drinking With Loving On Your Mind... dat door Loretta en haar zus Peggy Sue Wells werd geschreven. En daarna Tomorrow Never Comes. Dit is het Nashville Spotlight Album. Well, you thought I'd be waiting up when you came home last night. You'd been out. Full Spotlight album. twee nummers van ons Spotlight-album... Don't Come Home A Drinking With Loving On Your Mind van Loretta Lynn. En wie het tweede nummer herkende en dacht van... god, dat heb ik toch eerder gehoord? Dat klopt, want in 1945 was het natuurlijk Ernest Stapp... die voor het eerst Tomorrow Never Comes opnam. Nu weer muziek uit Nederland. Dit is het hele mooie Broken Heart Waltz van Patrick Koers. Having her was easy Her beauty kept teasing me Gave love like never before But the years went by And her love slowly died Now I'm standing alone on this floor what's true dance floor Graciously slow, but in pain There's only one thing That I wanna know Are we really feeling the same? the broken heart walls. Well, there must be a reason that we are here today, standing in the middle of it all. The same tears, the same steps, we're going the same way. Together we hold take the fall terug in de tijd naar 1975. Emmylou Harris en I Really Had a Ball Last Night. En nu weer muziek van Chris Stapleton. Hij kreeg een nominatie voor beste country nummer. Dit is Miljonair. music, Nashville Radio Show. should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Lord, have you forgotten me? I've been praying to you faithfully. I'm not saying I'm a righteous man, but Lord, I hope you understand. since the dawn of time. All I'm asking is a little less crime. It might be hard for the devil to do, but it would be easy for you. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good.